een Klomp met het NOS-journaal. Na de MH17-ramp grote zorgen over de woede bij Nederlanders... over het optreden van het kabinet. Dat blijkt uit interne stukken die de NOS heeft gekregen na een WOP-verzoek. Op sociale media werd emotioneel gereageerd op het feit dat onderzoekers en hulpverleners... geen toegang kregen tot het rampgebied. Ambtenaren schreven dat ze bang waren voor onrust tot bijvoorbeeld herdenkingen... als die woede en onmacht zouden aanhouden... Na de dag van nationale rouw sloeg de sfeer om. Toen uit de mensen juist hun waardering voor de respectvolle ceremonie van de slachtoffers op vliegveld Eindhoven. De Mexicaanse president Peña Nieto heeft gezegd dat hij een open en constructief gesprek heeft gehad met de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Beide spraken lovende woorden over elkaars land, maar Trump herhaalde wel zijn plan voor een muur die hij aan de grens wil bouwen als hij president wordt. Hij zei dat elk land het recht heeft om dat te doen, om illegale migranten, drugs en wapens tegen te houden. Vier railschoppers van de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht hebben zich gemeld bij de politie. De mannen deden dat nadat de politie gistermiddag foto's online had gezet van 14 verdachten die zich tijdens de bekerfinale in april misdroegen. Tijdens de wedstrijd waren er meerdere opstootjes tussen fans van Feyenoord en Utrecht. Drie agenten raakten daarbij gewond, 59 supporters werden opgepakt. In rotsen op Groenland zijn de oudste fossielen ooit gevonden, schrijven onderzoekers in het blad Nature. Ze zeggen dat ze de resten van een laag bacterie hebben ontdekt van 3,7 miljard jaar oud. De aarde is 4,5 miljard jaar oud volgens de onderzoekers helpt de ontdekking hen te begrijpen hoe leven is ontstaan op aarde. Het weer, er trekken wat wolkenvelden over het land en er kan plaatselijk een bui vallen. De dag begint in het oosten bewolkt met lokaal een bui.